Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de Krim staat de brug tussen het Schiereiland en Rusland in brand. De brug is 17 kilometer lang en bestaat uit een treinverbinding en een autoweg. Op beelden is te zien dat een rij tankwagons in brand staat. De weg ernaast is ingestort. Het Oekraïense schiereiland de Krim werd acht jaar geleden door Rusland bezet. De Oekraïense autoriteiten hebben in Liman een massagraf gevonden. De stad in de regio Donetsk werd vorige week door Oekraïne heroverd op Rusland. In het massagraf liggen zowel Oekraïense militairen als burgers. Hoeveel precies moet nog worden vastgesteld. De lokale politie schat dat het zo'n 180 lichamen zijn. Onder de doden zouden ook kinderen en complete gezinnen zijn. Bij het Groningse dorp Weerdum is vannacht rond kwart over vier een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3,1, meldt het KNMI. Over schade is nog niets bekend. Twee weken geleden werd het gaswinningsgebied ook al opgeschrikt door een aardbeving. Die was bij Uithuizen en had een kracht van 2,7. De zwaarste beving was in 2012 in Huizingen, toen werd 3,6 gemeten. Vanwege de beving is de gaswinning in Groningen de afgelopen jaren afgebouwd. Beschadigde huizen zouden worden versterkt. Er loopt nu een parlementaire enquête over alles wat daarbij is misgegaan. Het Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar georganiseerd in de Engelse stad Liverpool. Het was al bekend dat het in Groot-Brittannië zou worden gehouden. De Oekraïne won dit jaar, maar vanwege de oorlog kan het daar niet doorgaan. Het festival in Liverpool zal wel in het teken staan van Oekraïne. En autocoureur Nick de Vries rijdt komend seizoen in de Formule 1 voor Alfa Tauri. Dat is het zusterteam van Red Bull, waar Max Verstappen voor rijdt. De 27-jarige de Vries behoort al jaren tot de wereldtop... maar kwam er in de Formule 1 steeds niet tussen. dat veranderde na zijn succesvolle invalbeurt vorige maand in Italië... waarbij hij twee WK-punten pakte. Het weer, vandaag geregeld zon. In het noorden kans op een bui en het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is niet veel aan de hand onderweg. Alleen op de A7 is het wat drukker van Zaanstad naar Horen... tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Verder staan er files die zo'n 5 minuten vertraging opleveren... zoals op de A9 Amstelveen richting Alkmaar...